Klassiek, jawel, want dat was het adagio van de Italiaanse componist Thomas Albinoni. Maar gespeeld door de Franse jazzpianist Jacques Lussier. Lussier eh, zet vooral veel muziek van Bach om in jazzmuziek. En deed dat dus nu met Albinoni. Pianist Thelonious Monk was een moeilijke man, maar een muzikaal genie, die niet wegliep voor bijna atonale toonzettingen. Luister naar zijn opvatting hoe het populaire T for Two moet worden gespeeld. MUZIEK that's jazzzangeres Didi Bridgewater nam in 1994 een album op als eerbetoon aan pianist Horace Silver. Silver componeerde veel mooie muziek voor de jazz, zoals bekende thema's als Doodlin en The Jody Grind. Maar ook componeerde hij de mooie ballad Lonely Woman die we zojuist hoorden. In het eerste uur draaide ik al muziek van altspeler Julius Cannibal Adderley. Maar de volgende opname van hem wil ik jullie ook niet onthouden. Een opname uit 1958, begeleid door de big band van Jill Evans. Muziek van W.C. Handy, Cannibal Adderley met de St. Louis Blues. pain. Baby, to me, like a grown addiction that I can't deny. Baby. Won't you tell me, is it won't healthy, baby? Me, won't you tell me, won't you tell Did you know you when it snows, my eyes ah. become large and the light that you shine can be seen? Ah. stranger can tell you so much she can say. You remained my power, my pleasure, my pain, baby. To me, like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is it healthy, baby? Won't you tell me, won't you tell me? Did you know that when it snows, my eyes become imagine the light that you shine can be seen. Baby, I like the way you drew a kiss from a rose on a gray. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that you roses and bloom, a light hits the gloom on a gray. Ba-dee-dee, ba-dee-dee. die die ba die die die die die Now that your rose is in bloom A light hits the gloom On a grave Dat was de Belgische a cappella vocal group Voicemail met de song Kiss from a Rose in augustus aanstaande treedt Voicemail op in het romantische openluchttheater Caprera in Bloemendaal. Hoe vaak zal The Girl from Ipanema van Antonio Carlos Jobim ook niet in Zandvoort zijn gedraaid? Talloze malen. En toch komt er telkens een verzoek om deze smachtvolle song te laten horen. Ik vond een uitvoering die niet zo heel vaak wordt gedraaid. Blue Rolls met The Girl zoals de song kortaf wordt genoemd. Talk about tall and tan and young and lovely. The girl from Ipanema goes a walking and a She passes each one, she passes goes. Uh-huh. Ah, I said wind she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so to the little wind. She passes each one, she passes go. Yeah, yeah, yeah. I said, oh, but I watch her so sadly. I wonder how can I tell her I love her? I said, oh yes, I would give my heart gladly but each and every day as she walks to the sea. You know she looks straight ahead, she won't look back at me. Not tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes a walking on the wind. She passes, I smile, but the girl just won't. She won't look back at me. We got Tommy Stone on the piano to see if I am. so sadly. I wonder how, how can I tell her that I love her so? I said, oh yes, yes, I would give my heart to that girl so gladly. But each and every day as she walks to the sea, you know she looks straight ahead, she won't look back at me, not at all. She a I smile, but the girl just won't look back at me to see if I am looking back to see if she is looking back to see if I am looking back to see if she is looking back to see if I am looking back at her as she walks down to the sea. Oh, she looks so me and everybody else because she's wearing one of them real cute bikini bathing suits and it sure does look good to me. I said it really, really, really looks so good to me. I, I was looking back to see if she was looking back to see if I was looking back to see if she was looking back at me, but she wouldn't look back at me. As she walked down to the sea, she wouldn't look at me. de Heba bob, waarmee bandleider, drummer en vibrafonist Lionel Hampton in de tijd hele concertzalen mee op zijn kop zette. In Amsterdam zakte het publiek in de Apollohal zelfs door een tribune heen, want Hampton zweepte iedereen op met zijn drums, waar hij in sommige gevallen zelfs bovenop ging staan. Zeker in Nederland sprak men er toen schande van. Maar sindsdien is er veel veranderd en schrikken we niet meer terug voor een beetje opzwepelende, sorry, geluid. In de jaren 20 waren de families Gershwin en Sims goed bevriend met elkaar. In de familie Sims werd in 1925 de zoon Zoet geboren. En in 1975, toen hij 50 was, besloot tenorsaxofonist Zoet Sims een album te maken met Gerswin's songs waarvan de meeste al voor zijn geboorte waren geschreven. Zoet Sims werd in de studio vergezeld door onder andere pianist Oscar Petersen en gitarist Jo Pass. En van dat album vanavond het beroemde Summertime. myself on a cool, damp night. Gave myself in that misty light. Was hypnotized by strange delight under a lilac tree. I made wine from the lilac tree. Put my heart in its recipe. It makes me see what I want to see be what I want to be. When I think more than I want to think, do things I never should do. I drink much more than I ought to drink because it brings me back you. Things so hazy. Isn't that he? Or am I going? Nu zong ze er ook bij. In het mooie Lilac Wine. En daarmee is ook de tweede uur jazz vanuit Hotel Hoogland afgelopen. Samenstelling en presentatie Tom Hendricks, techniek Roy Haldeman.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 Dat heeft Wilders gezegd op een verkiezingsbijeenkomst in Purmerend. De eenheid zou moeten worden aangestuurd door een nieuwe minister van Veiligheid... die aan het hoofd staat van de samengevoegde ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken. De straatterreureenheid kan in actie komen op verzoek van een burgemeester, zei Wilders. Maar, zo zei hij, in het geval van een linkse burgemeester die niet durft in te grijpen... kan de nieuwe veiligheidsminister de eenheid toch inzetten. Joran van der Sloot weerspreekt alle beschuldigingen in verband met de moord op de Peruaanse vrouw Stefanie Flores... Volgens de onderzoekspolitie in Chili heeft hij alleen toegegeven dat hij haar kende en dat hij met haar naar een casino in Lima is geweest. Van der Sloot heeft daarover een verklaring afgelegd in het Spaans, een taal die hij volgens de politie vloeiend spreekt. Van der Sloot wordt ervan verdacht dat hij Stephanie Flores in zijn hotelkamer in de hoofdstad Lima heeft vermoord. Vanavond wordt hij de grens met Peru overgezet. De mannenfinale van de Open Franse tenniskampioenschappen gaat tussen de Zweed Robin Söderling en Rafael Nadal uit Spanje. Nadal versloeg de Oostenrijker Jurgen Meltzer in drie sets 6-2, 6-3 en 7-6. Eerder op de dag plaatste Söderling zich door in vijf sets te winnen van de Tsjech Thomas Berdig. De finale op Roland Garros is zondag aanvoerder van het Engelse nationale elftal, Rio Ferdinand, doet niet mee aan het WK voetbal. Op de eerste training van het team in Zuid-Afrika liep hij een knieblessure op die hem zeker vier weken uit de roulatie houdt. Zijn vervanger als eerste aanvoerder is Steven Gerrard. Dan het weer droog en helder en minima vannacht rond 7 graden.